Meijer met het NOS-journaal. Aanhangers van de geestelijk leider Khamenei lijken een meerderheid te hebben behaald... bij de Iraanse parlementsverkiezingen van gisteren. Dat blijkt uit de eerste resultaten die door staatsmedia bekend zijn gemaakt. Vooraf was al duidelijk dat conservatieven waarschijnlijk zouden winnen. Er wordt vooral uitgekeken naar het opkomstcijfer. Volgens persbureau Reuters ligt dat op 45 procent. En dat zou historisch laag zijn. In aanloop naar de Iraanse verkiezingen werden veel hervormingsgezinde kandidaten afgewezen. Bij een carnavalsfeest in een café in Oudewater in de provincie Utrecht zijn rellen uitgebroken. Aan het begin van de avond pleegden tientallen mensen vernielingen in het café. Onder meer ruiten ervan sneuvelden. De politie greep in met wapenstokken en honden. Er waren flink wat agenten voor nodig. Er werd, zelfs politie uit Den Haag bijgehaald. Er zijn drie mensen opgepakt. Inmiddels is het weer rustig in het café in Water. Vanwege de brexit krijgen de Britten vanaf volgende maand hun blauwe paspoort weer terug. De afgelopen decennia hadden de paspoorten in het Verenigd Koninkrijk de bekende donkerrode kaft, net als in veel andere EU-landen. De blauwe kleur kwam voor veel aanhangers van de brexit symbool te staan voor de onafhankelijkheid van het land. De rode paspoorten blijven wel gewoon geldig tot ze verlopen zijn. Voetbal dan. Feyenoord heeft met 2-1 gewonnen van Fortuna Sittard. Het is de tiende eredivisiezege onder trainer Dick Advocaat. De videoscheidsrechter speelde een belangrijke rol in de wedstrijd. Die gaf beide teams een penalty die erin ging. Het winnende doelpunt voor Feyenoord werd gemaakt door Bozeniek. ADO Den Haag pakte op bezoek bij Herenveen een punt. Het werd daar 2-2. En eerder op de avond won Emmen met 4-2 van Willem II. Op dit moment spelen FC Groningen en VVV Venlo nog tegen elkaar. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan naar zo'n 6 graden.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 Run for your life. Resist. When they knock down your door and say that they are taking your land in the name of eminent domain, this is not fair. Resist. When they pit up people against the people and a nation against a nation in the name of world domination, resist.